geweest dat Niels zou moeten komen, luisteraars. Maar eh, ja, ik denk door de, eh, de nieuwe zomertijd dat het boel een beetje van slag af is hier. Eh. ik ga in elk geval jazz voor u doen straks, over een minuutje of twee, drie. Even de boel opstarten hier en dan ben ik bij u met een heerlijk jazzprogramma tot 12 uur vanmiddag. We gaan contact opnemen met de technische dienst hoe het zit met Niels. Want ja, Niels kunt u ook niet missen natuurlijk.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 Ja, de boel is een beetje verslag hier door de verandering van de zomertijd, denk ik. Er komen zelfs uh, kerstaankondigingen voorbij in de livestream hier op ZFM, dus dat klopt niet helemaal. Maar goed, in ieder geval, ik, eh, ik ben het aan het voorbereiden. En eh, we, nou, misschien nu na een minuutje, dan eh, komt de eerste jazzdeun voorbij, hoor. Dat beloof ik u. that I'd ever lose your love. why do you do me this way? Well, I never felt more like crying all night. Cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. But why should I go? Cause I couldn't stay without you. You got me singing the blues. Ja, mensen die al wat eh, gevorderd in leeftijd zijn... die hebben hem misschien herkend. Het was eh, Guy Mitchell met Singing the Blues. Nou, nog eventjes eh, voor de herhaling dan maar, luisteraars. U heeft het nieuws van tien uur moeten missen. En dat komt allemaal omdat ja, de, de, de, de zomertijd is ingegaan. We zijn allemaal een, uurtje ouder geworden. En dat betekent ook voor het systeem hier bij de radio... dat het niet helemaal goed loopt, zeg maar. en, en daardoor het nieuws niet geprogrammeerd werd automatisch. Zo moet ik het eigenlijk formuleren. Nou, ik hoop dat het eh, het volgende uur goed gaat komen. Ik ga contact opnemen met onze technicus. Misschien dat hij dat voor elkaar krijgt. Ik kan het in elk geval niet, want ik heb daar niet de eh, autorisatie voor. Hè? Zoals we heet dat met een, uh, met een duur woord. Kenny Dulver wel hoor. En die speelt voor The Love of You. Kenny Dulver. Luister, luisteraars, na twee uur ZFM Jazz. Tot twaalf uur ben ik bij u. Mijn naam is Charles Duiven en eh, we gaan weer eh, wat heerlijke jazzy muziek voor u draaien. Soms ook een luchtig eh, werkje tussendoor, hoor. Ik maak het niet altijd moeilijk. U heeft recht op een rustige zondag, toch?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 The Only One himself. We gaan eh, verder met een eh, werkje van Dave Cruzin. The Mountain Dance. en eh, zijn collega-muzikanten met de eh, Mountain Dance. Ja, luister, ik heb nog een beetje liefde te koop voor de, voor de liefhebbers. Love for sale. En eh, dat hoort u van Cannonball Adderley. is maar dat u het weet. Liefde te koop. Love for sale. Dit was Cannibal Elderly. Ja, luisteraars. Wat heb ik nog meer voor u? Nou, ik, eh, ik eh, heb de afgelopen vrijdag het genoegen gehad... om eh, een van mijn drumhelden persoonlijk te ontmoeten. Hij is al 83. Dat is ongelooflijk. Maar hij is nog heel vitaal. En hij speelt nog... Een paar keer in de week uh, hij nog achter zijn drumstel. Dan heb ik het over John Engels. die u natuurlijk kent onder meer van Louis van Dijk. Want ja, met Ramses en uh, Lisbeth List en uh, vele anderen, Pim Jacob, noem maar anders maar op. Daar is Louis van Dijk natuurlijk, eh, die past in het rijtje. Maar John Engels ook, want die speelde nagenoeg in al die samenstellingen mee. En heeft ook met de groten der wereld gespeeld. Ik ga iets laten horen van Louis van Dijk, want dan komt natuurlijk ook automatisch John Engels voorbij. just the two of us, oftewel, ja, wij missen tweeën, wij missen tweeën. thank you dit is eh, pianist Louis van Dijk. Die ondanks het feit dat hij behoorlijk ziek is... want u heeft het misschien in de wereld daardoor doorgezien, hij heeft eh, ja, een vorm van Alzheimer. Eh, wat betekent dat hij dingen vergeet... en ook niet meer weet waar hij precies moet zijn als hij moet optreden. Maar daar heeft hij al hulp bij natuurlijk. en maar dat spelen, dat gaat hem volgens John Engels... die ik sprak afgelopen vrijdag... dat gaat hem allemaal nog fantastisch af. En dat is ook ja, op de liveavonden als hij optreedt nog steeds te horen. Dat, eh, daar is eigenlijk niks mis mee met, eh, met zijn spel. Wonderlijk dat, ondanks dat je dan eh, aftakelt wat, je hersencapaciteit betreft... dat dat muziekgedeelte tot lange tijd gespaard lijkt te blijven. Althans, als we naar Louis van Dijk kijken. Bent wel een beetje in de moed? Nou, ik wel hoor. En het, de Carnegie Hall Jazz Band, die zijn zeker ook in de moed. Carnegie Hall Jazz Band met In The Mood. En eh, als u een beetje in de mood bent, als u een beetje in de stemming bent... want dat betekent het natuurlijk letterlijk... dan eh, gaat u eh, uw, uw geliefde nu een kopje thee brengen. En Cliff Richard doet dat ook, ja. Popzanger die jazzy zingt. <laughs> kan allemaal gebeuren, luister maar. When I take my sugar to tea... All the guys are jealous of me. Cause I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. I'm a rowdy dowdy, that's me. She's a high hat baby, that's she. So I never take her where the gang goes when I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon, we forget about our cares. Rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be. Cause I never take how the gang goes when I take my sugar to tea. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be. Cause I never ever take her where the gang goes. When I take my sugar, take my, sugar. Take my sweet little sugar, sweet little sugar. to tea. The Big Dipper, gespeeld door de Golden Nightingale uh, Orchestra. een nachtegaal nog nooit horen zingen, maar wel horen spelen. De Big Nightingale Orchestra met Big Dipper was dit, de eh, luisteraars. Jawel. We gaan even back in time en dat doen we met een, uh, een Hammond-organist. En niet Jimmy Smith, die kent u natuurlijk al. Eh, sinds, eh, nou even zeg maar. <laughs> nou, valt ook wel weer mee. Maar in ieder geval, ik ga eh, iets van een Nederlandse Hammond organist draaien. Rob Mostert. En we gaan even terug in de tijd met hem. Back in time, Rob Mostert. See, I'm not a jealous type girl. But when I see my man all over hmm, with pedals, y'all. I'm tripping. Cause I know I can't compete with the lady that's so rough and neat. She takes him back in time with a sound that's just so right. She's off the hook, yeah, yeah, yeah. She's so damn Zwingen. Rob Mostert en zijn uh, Hammond Orgel en eh, ja, zijn partner die zong. Kan even niet op de naam komen. Maar in ieder geval eh, een lekkere zwingende groep om, om naar te luisteren. ik kijk op mijn, op mijn klokje en het is bijna 11 uur. En ik, ik weet niet, luisteraars, ik kan het nog niet beloven dat het Niels voorbij gaat komen. Want er zijn hier wat technische uh, onvolkomenheden die zorgen dat de boel een beetje in de war is. Maar in ieder geval, ik, ik draai gewoon door tot 12 uur met, met jazzmuziek. En ik ga ervan uit dat ook na 12 uur eh, er continu eh, op de radio bij ZFM muziek is te horen. Of eh, misschien ook wel live programma's. We gaan door met nummer Kietepa. En dat wordt gespeeld op mondorgel door Martijn Lubner. dit moment zou het nieuws voorbij moeten komen, luisteraars. Maar eh, eh, u hoort het al, eh, dat is niet het geval. Nou, er wordt denk ik aan gewerkt.